Meijer met het NOS-journaal. In Gaza is een jongen van 15 overleden nadat hij werd geraakt door een pallet met hulpgoederen. Die was met een parachute afgeworpen in de buurt van een vluchtelingenkamp. Ondanks de parachutes komen pallets met grote snelheid naar beneden. De VN en internationale hulporganisaties bekritiseren luchtdroppings om hulp af te leveren als gevaarlijk, kostbaar en niet efficiënt. Om de hongersnood in Gaza aan te pakken is het volgens hen noodzakelijk dat Israël de aanvoer van voedsel en andere noodhulp over land toestaat. Albanië heeft in samenwerking met Europol een drugsbende opgerold... die tonnen cocaïne van Paraguay naar Europa heeft gesmokkeld. Volgens het Albanese OM was het een internationale organisatie die de hele keten beheerde. Van de productie, opslag en bewerking van de cocaïne in Paraguay... tot en met distributie in Europa en de witwasoperatie die daarbij hoorde. In Albanië zijn negen verdachten aangehouden. In België is één verdachte opgepakt, vermoedelijk de leider van de bende. Eve Bos, oud-hoofdredacteur van De Telegraaf, is afgelopen nacht overleden. Dat meldt de krant vandaag. Bos had een lange carrière bij de Klant, waarin hij verschillende functies bekleedde. Hij was al ruim tien jaar lid van de driekoppige hoofdredactie van de Telegraaf... voor hij in 2006 werd benoemd tot algemeen hoofdredacteur. Hij bleef dat tot 2009. Heeft Bos was 78 jaar. Op het EK Hockey in Duitsland hebben ook de vrouwen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze wonnen met 2-0 van Ierland, maar soepel verliep de wedstrijd niet. De hockeymannen wonnen eerder vanmiddag hun eerste wedstrijd juist wel met gemak van Spanje. Het werd daar 3-0. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag en iets warmer dan vandaag. Maandag kan het lokaal tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal.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 It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. the world is spinning too fast. I'm fine that I Nike shoes. to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got Reddit's in a happy mood. Keep my groove on. It's the music that we in the jungle, watching a fake trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on groove on. Get the cool, get the cool shoe shine. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. At the end of every week, each one of us becomes a freak.